Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Ruwaard van het Maasstad in Rotterdam. Het Ruwaard van Putten kwam vorige maand in opspraak... door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer op de afdeling cardiologie. Maar de reden van de nu genomen maatregel is financieel, staat in een persverklaring. Uitgangspunt is volgens het Ruwaard van Putten... dat patiënten in de regio voor Putten goede zorg blijven houden. Orthodontisten stappen naar de rechter omdat de tarieven op 1 januari omlaag gaan. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat beugels 16% goedkoper moeten worden. De NZA besloot eerder dat de tarieven in totaal met bijna een derde omlaag moeten. De eerste stap is vorig jaar al gezet. De orthodontisten vinden dat het besluit is gebaseerd op te weinig en verkeerde gegevens. Almere wil dat er zo snel mogelijk weer Intercity treinen stoppen op station Almere Buiten. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling in december stoppen daar geen intercities meer. Die rijden nu met de Hanselijn naar Almere Poort. Voor mensen die nu met de Flevolijn naar Amsterdam reizen zijn de treinen te kort en te vol. De NS zegt dat Almere Buiten niet opnieuw een Intercity station wordt... omdat dat ten koste zou gaan van de snelheid van de Hanselijn. Wel gaat de NS langere sprinters inzetten afgelopen 15 jaar zijn de contacten tussen niet-westerse minderheden en autochtonen niet toegenomen. Taallessen, hogere opleidingen en herstructurering van woonwijken hebben er niet voor gezorgd dat mensen elkaar in hun vrije tijd vaker opzoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het contact is zelfs steeds minder. Als oorzaken worden genoemd het maatschappelijk klimaat, de economische crisis en de toename van etnische concentratie in woonplaatsen. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. In het noordoosten mogelijk met natte sneeuw. Minima vannacht tussen 4 graden in het zuiden en 1 graad in het noorden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij 2 tot 8. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat in totaal 160 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 6 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg 12 na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Badhoevedorp 5. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 5. De andere kant op tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 8. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦选拔。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 feestdagen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

Zandvoort, op 106.9 FM.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 Ja, ja, ja, kerstmis, kerstmis. Heel de poos staat onder stroom. Maar ja, met kerstverlichting kost het maar tien piek.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 within, and I've been there before. But that life's a bore, so full of the superficial. And so people search for a fountain. The promise is for got it.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 stops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up Am I dreaming? Am I dreaming? a landscape painting in the sky. Yeah! Mountains are zooming higher. Uh. Little dogs scream and cry. My world is spinning and spinning and spinning. It's unbelievable. Sends me real.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 me up on with Christmas.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 And to the.